De ANWB verwacht in Nederland weinig problemen. Minister Rauwvoet is niet tevreden over de resultaten die de regering tot nu toe heeft behaald. De komende twee jaar moet het kabinet het laten zien, zegt hij in De Telegraaf. Hij waarschuwt de PvdA. Fractievoorzitter Hamer moet zich, ondanks haar grote twijfels, houden aan de afspraak over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Volgens de vicepremier is dat een van de thema's waar het misschien wel om gaat spannen. Door een misverstand zijn in Zeeland drie jongens achtervolgd door een agressieve automobilist. De jongens dachten op de A58 een bekende te zien en gingen naast de auto rijden. Toen ze een foto wilden maken ontdekten ze dat de bestuurder iemand anders was. En die man ergerde zich aan het gedrag en zette de achtervolging in. Bij een stoplicht sloeg hij op de auto's van de jongens in en hij bleef daarna de jongens volgen tot aan het politiebureau in Goes. Daar werd hij opgepakt. Bij Kijkduin heeft de Haagse politie gisteravond een grote groep zwemmers gered. Zo'n 30 mensen waren de zee ingegaan om te trainen voor een strandtriathlon. Een aantal kwam in moeilijkheden door de zware noordwestenwind en de zeer hoge golven. Agenten kregen de zwemmers in de gaten en begonnen een grote reddingsactie. In China wordt op hoog niveau gepraat over een nieuwe spelling. Het moet leiden tot een standaard Chinees. Dat wordt gebruikt in China en Taiwan. Het communistische regime heeft de karakters eerder al vereenvoudigd. Maar onder meer Taiwan en Hongkong gebruiken nog steeds de traditionele tekens. De meer dan 500 afgevaardigden praten onder meer over de opstelling van een algemeen Chinees woordenboek.